Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal positieve coronatests stijgt razendsnel. Bij het RIVM zijn afgelopen week ruim 366.000 positieve testen gemeld. Dat is opnieuw een record sinds het begin van de pandemie en het werkelijke aantal ligt nog hoger. We hebben ook nog een achterstand van de meldingen die nog vanuit de GGD niet naar ons eh, doorgestuurd zijn. Dus als we die erbij optellen, dan zitten we op eh, ja, meer dan 400.000 eh, positieve testen. Langzaam wordt het door Omicron ook weer ietsje drukker in de ziekenhuizen. Toch kunnen versoepelingen wel, zegt het RIVM. Ik denk dat dat een goed idee is om eh, nu te versoepelen, dat het kan. Eh, we weten nu heel veel meer over de Omicron-variant. We weten dat die minder ziekmakend is, gemiddeld genomen. Eh, natuurlijk zullen er altijd nog mensen wel ziek worden... En ehm, ja, dus dat is de afweging die, eh, die eigenlijk het kabinet eh, dan moet maken. Waarschijnlijk stijgen de coronacijfers door de versoepelingen nog wel verder, denkt het RIVM. En die versoepelingen maakt het kabinet straks bekend op de persconferentie. Er lekte al veel uit. Zo kun je vanaf morgen weer naar de kroeg, de bios of een theater. En dat is wel zo lekker na al die weken. Verslaggever Suus Boslo vroeg waar mensen het meest zin in hebben. Ik ga morgen met Anne naar het terras. <laughs> Oh, om eindelijk weer te kunnen werken. Want ik werk in een karaokebar. Meest zin in? Ehm, ik denk om weer naar een bioscoop te gaan. Eh, toch weer eh, de bekende biertjes drinken. Om 7 uur in de persconferentie horen we allemaal hoe het zit. En bij zeven politieinvallen in Noord-Holland zijn auto's, vuurwapens en cash in beslag genomen. Twee mannen uit Heerhugowaard zijn opgepakt. Een van de twee zou een flinke hoeveelheid drugslabs hebben opgezet. En veel inwoners van IJmuiden tot Zandvoort voelden de grond onder hun voeten vanmiddag flink trillen. Ik zat op eh, kantoor te werken en ik voelde eigenlijk de, de vloer heel hard trillen. En ik dacht, oké, okay, weird, ja. Nou ja, wij zaten, ik heb mijn vriendin die staat hier, die, eh, wij zaten gewoon boven op de derde etage. En... Eh, we hoorden in één keer een, eh, ja, een eh, toch wel harde, maar doffe, doffe klap. Dus wij dachten van, nou, wat gebeurt hier nou? Er is iemand op het dak gesprongen. Maar dat was het niet. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog... die voor de kust van Zandvoort tot ontploffing is gebracht. Het weer vanavond blijft het bewolkt, kolt af tot net iets boven nul. Morgen meer van hetzelfde, grijs en 3 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB staat viel op de buitenring van de A10 Noord.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 Dat komt neer op 7,2 miljoen boostervaccinaties. De opkomst is het hoogst in de oudere leeftijdsgroepen. De Belastingdienst heeft de fraude-risico-inschatting van tientallen mensen... gemaakt op basis van hun nationaliteit en uiterlijk. Dat blijkt uit onderzoek van advieskantoor PwC... naar de fraude-signaleringsvoorziening die ook bekend staat als de Zwarte Lijst. En in de voetbalwereld is bedroefd gereageerd op het overlijden van oud-voetballer Wim Jansen. Hij overleed op 75-jarige leeftijd. Jansen speelde 422 wedstrijden voor Feyenoord. Het weer vanavond blijft het droog bij 1 tot 4 graden. Morgen opnieuw bewolkt en droog.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 It was only getting older. Doesn't even Focus, you're coping with the pain. And we're only getting older by the day. We're only getting older. Keeps me up all night. Keeps me. Get these thoughts that keep me up all night.